Christian Bonenbakker met het NOS Journaal van minister Van Bijsterveld voor het inkorten van de zomervakantie in het voortgezet onderwijs. De vaste vakantie gaat van 7 naar 6 weken. Daarvoor in de plaats komen wel roostervrije dagen. Het aantal verplichte lesuren blijft 1040. Eerst was Van Bijsterveld van plan dat terug te brengen naar 1000... na protesten van scholieren tegen de zogenoemde ophokplicht. Maar op verzoek van de PVV wordt dat toch 1040. Voor de rechtbank in Den Haag is vijf jaar cel geëist tegen een oud F-16-piloot... die zou hebben gespioneerd voor Rusland. Volgens het OM heeft hij financiële problemen... en wilde hij daarom geheime F-16-informatie verkopen aan Rusland. De oud-piloot zegt dat hij alleen informatie heeft gegeven over een vliegtuigongeluk in Wit-Rusland... waarvan hij getuige was en dat die informatie overal op internet te vinden is. In Eindhoven is een man opgepakt voor het met de dood bedreigen van een gemeenteraadslid van Trots op Nederland. Volgens de politie deed de man dit uit politieke motieven, welke is onbekend. De verdachte is 53 en komt uit Eindhoven. Het gemeenteraadslid zegt dat ze zeer geraakt is door de gebeurtenissen. Koning Mohammed van Marokko heeft de leider van de Islamitische Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling tot premier benoemd. De 57-jarige Abdelila Benkiran kreeg vorige week bij de verkiezingen de meeste stemmen. Hij wil een coalitie vormen met de partijen uit de huidige regering en zegt dat hij alle bestaande afspraken met de Europese Unie en de Verenigde Staten zal nakomen. In een frisdrankfabriek in Bodegraven zijn bij het lossen van tanks giftige stoffen gelekt. Het ging om een chloorverbinding en waterstofperoxide die bij elkaar zijn gekomen. Vijftien mensen raakten onwel, vijf van hen moesten naar het ziekenhuis. De giftige stoffen worden nu verdund met water en daarna in overleg met de Milieudienst van Bodegraven op het riool geloosd. Het weer, steeds meer bewolking, gevolgd door regen met kans op windstoten. Morgen is het wisselend bewolkt en overwegend droog. Het wordt dan ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. Het is tot nu toe een normale avondspits. Ik noem de files in de Randstad van 3 kilometer en langer. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Eembrugge 4 kilometer. De A4 Amsterdam-Den Haag bij Hoogmade 3. De A10 West voor de Continental 4 kilometer richting het noorden. De A13 Den Haag-Rotterdam tussen Delft-Zuid en het Kleinpolderplein 5 op de A15 Europort Rotterdam bij Spijkenisse 4 kilometer en verderop bij het Vaanplein al 5.